Dat komt doordat het beter gaat met de economie. Verder leverde de verkoop van aandelen ABN AMRO 1,3 miljard euro op. Dijsselbloem gebruikt de miljarden meevallen voor verdere aflossing van de staatsschuld. Verder komt er een loonsverhoging voor leraren, militairen, politiemensen en andere ambtenaren. Dat kost 330 miljoen. De verhoging is bedoeld als compensatie voor verhoging van de pensioenpremie. Bij is een begin gemaakt met het verstevigen van de Merwedebrug. De afgelopen tijd werden de werkzaamheden voorbereid. Begin vorige maand werden haarscheurtjes ontdekt in de draagbalken. De Merwedebrug is daarom sindsdien afgesloten voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat gaat de komende weken op 48 zwakke plekken stalen platen aanbrengen. En Rijkswaterstaat denkt dat begin december weer vrachtverkeer over de Merwedebrug mag rijden. Een Britse chef-kok moet levenslang de cel in voor de moord op vier mannen en een aantal verkrachtingen. Woensdag werd hij al schuldig bevonden. Mogelijk heeft hij veel meer moorden gepleegd. De politie doet nog onderzoek naar 58 onopgeloste moorden in de Londense homoscene. De 41-jarige Stephen Port kwam met zijn slachtoffers in contact via datingsites zoals Grindr. Tussen juni 2014 en september 2015 sprak hij thuis met hen af waar hij ze drogeerde. Daarna verkrachtte hij hen en minstens vier mannen vermoorde hij. Dave Rolvink is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor heling van dure sieraden. Het Openbaar Ministerie had 240 uur geëist. Dave Rolvink stond met vier anderen terecht voor diefstal van onder meer juwelen en het stiekem filmen van een vrijpartij van Rolvink in een jacuzzi met de dochter van een miljonair. Drie anderen werden veroordeeld tot geldstraffen en taakstraffen. Eén verdachte werd vrijgesproken. Het weer nog, veel zon en een graad of 6. In het noordoosten mist en een graad of 3. Vannacht lichte vorst. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht en Bos tussen de afrit Geldermalsen en Saltbommel, 5 kilometer.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 Ik denk dat maar eens een keertje mee me opgehouden. Het is vandaag vrijdag, dus 25 eh, november of eh, zaterdag 26 eh, november. <laughs> Het ligt er maar net aan. wanneer je luistert. Hey, deze week hebben we in de lijst der de Europese top 40 hebben we maar liefst 10 stijgers, 16 zittenblijvers, 12 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Heini eh, TNZ en Alicia Cara zijn nieuw binnengekomen. Wie dat zijn en waar ze staan, dat eh, hoor je zo direct van mij. Alvaro Soler met eh, Sofia is na 23 weken uit de lijst verdwenen. En Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore... na 25 weken uit de lijst der lijsten verdwenen. Snelste stijger deze week is Niall Horan van, met uh, Distown met 10 plaatsen gestegen. En de snelste daler is een hand van eh, Katy Perry met Rise. 12 plaatsen gezakt. Hey, wat gaan we allemaal doen eh, vandaag? Nou, eigenlijk eh, zoals iedere week. Maar luister je nou vandaag voor het eerst? Ja, dan moet ik het even gaan uitleggen. De kans is klein, maar moet je voor het eerst luisteren. Maar die is wel aanwezig. Hey, we gaan de top 40 uh, keurig niks behandelen. Rond de klok van half vier gaan we even overschakelen met Tim Koemans als het goed is. Eh, voor de Formule 1-update, want de eerste vrije trainingen van de laatste race van dit Formule 1-seizoen... Eh, die zijn al geweest. En de tweede die is in eh, volle gang volgens mij. En meer over dus over een klein half uurtje. Rond de klok van half vijf zullen we dan de top 40 van Nederland in vogelvlucht gaan behandelen. En rond de klok van kwart voor vijf zal de top 3 van deze week bekend gaan worden. Ik kan je wel vast verklappen dat uh, Justin fucking Bieber uiteindelijk uh, uit de top 3 is verdwenen. Waar die wel staat, dat uh, hoor je dus de volgende uur.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 When I spent the summer on you de Euro Breakdown. En we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomen. En ik zei het eigenlijk eh, verkeerd in het begin van het uur. Kleine Freudiaanse eh, verspreking. Uh, ik zei TNZ, maar het is L N Y T Z, oftewel Looney Tunes. En er zijn twee Nederlanders afkomstig uit de Vlaardingen die al sinds 2004 samenwerken. Na de twee weten een compleet eigen staal te ontwikkelen... en zijn eh, succesvol in het underground circuit. Na de heren keren na een kortstondige onderbreking... Eh, voor, onder andere voor andere activiteiten in 2012 weer terug... Nou, met eh, Last Night Everywhere is in 2013 samen met uh, Yellow Claw op diezelfde single. daarna volgen ook samenwerking met Ruthless en Paul Elstak onder andere. Nou, de dus twee zijn graag gezien de gast op festivals. En in 2016 weten ze dan aandacht te trekken van een eh, breed publiek... veel buiten de festivals om met de volgende track die ze hebben gemaakt... Burn It Down. Die is deze week dus eh, nieuw binnengekomen op een hele mooie 34e plek. Dit is eh, Looney Tunes met Burn It Down. Taking me to years yet to come. You said that you just wanted some fun. But then my eyes got blurry, so blurry. snelste dalen van eh, deze week op eh, nummer 33. Eh, maar liefst 12 plaatsen gedaald van 21 dus naar 33. En dat in de 16e week. Dit was Katy Perry met Rise. En de woorden de nieuwe binnenkomer op 34. Dit is nummer 29. Strikes every time she moves And everybody's watching her Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't know. Selena Gomez met eh, Kill 'em With Kindness. Go go en normaal gesproken zullen we nou eh, gaan eh, overschakelen naar niemand minder dan onze Tim. Zijn er niet dat de beste man op een beurs staat op het moment? En ja, voor, voor, die, voor die elektrische auto's, hè, voor Tesla. En dat hij daar helaas nu geen tijd voor heeft. Maar geen paniek, niet getreurd. De race is toch pas dit weekend. En eh, volgende week eh, zullen we dan eh, uitgebreid het erover gaan hebben hoe het afgelopen weekend was. De laatste race van de Formule 1. Hey, wij gaan gewoon door met de eerstvolgende nieuwe binnenkomer. Tevens ook de laatste nieuwe binnenkomer. En dat is van een meid uit Canada. Alicia Ki Car Caro Chiolo. Nou ja, Ali <laughs> Alicia Cara, de naam. Is heel makkelijk. Die leert op 10-jarige leeftijd gitaar spelen. En nog eh, geen drie jaar later eh, begon ze haar eigen YouTube-kanaal... waar ze filmpjes plaatsen van nummers eh, die ze speelden. Op haar 18e tekende ze een contract bij Def Jam... waarin in het voorjaar van 2015 haar debuutsingle Hier verschijnt. Na de track bereikte de achtste plaats in de Billboard Hot 100. Het nummer is een van de vijf tracks op de EP 4 Pink Walls... dat op 26 augustus verschijnt. En op 13 eh, november 2015 levert ze met eh, Know It All haar eerste volwaardige album af waar ook eh, Wild Things afkomstig is. En het jaar najaar van 2016 wordt ook Scarce to Your Beautiful een van de populaire tracks van dat album. En zo populair dat hij in geheel Europa opgepakt is en het goed is voor een nieuwe binnenkomst op een 27e plaats.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 van eh, deze week. Giuliano met eh, Drop Dead Low. Oude nummer 1 hit ondertussen alweer uh, twee weken lang in de lijst. we er staan in totaal, als ik net te kijken... Vier nummer 1 hits, inclusief de huidige nummer 1 hit in de lijst. Ik heb er wel eens meer gehad. nog ook wel eens een stuk minder dat er maar eentje in zat. En meer niet. we zijn al bijna op de helft. duurt nog twee nummertjes en we zijn we op de helft. Voordat we dat doen... Zal ik even een kleine resume geven van de platen die we wel en eh, niet hebben gehad in het eh, afgelopen... Eh, nou ja, wat is het? drie kwartier, hè? 44 minuten zijn we al bezig. De nummer 40 van deze week is in handen van Justin Timberlake. Een van de nummer 1 hits, want de hoogste notering was nummer 1 met Can't Stop The Feeling. Nummer 39 is Lucas Graham met Mama Said. En op 38 staat Ariana Grande met Into You. nummer 37 dan Shawn Mendes met Street to Better. En op 36 Sam Veld samen met Lucas en Steve en Wolf met Summer On You. Martin Garrix samen met Bebe Rexha staat op 35 eh, met eh, In The Name Of Love. En deze laatste drie zijn alle drie zittenblijvers. nummer 34 dan eh, LNYTNZ, oftewel Looney Tunes met Burn It Down, nieuw binnengekomen. Op 33 staat Katy Perry met Rise, de snelste daler van deze week van 21 naar 33. Nummer 32 dan Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En op 31 staat Adele met Water Under the Bridge. Vorige week stond ze nog op 27, eh, deze week dus op 31 eh, en pas 4 eh, weken in de lijst. De nummer 30 dan. Zak nog wel samen met Sophie met uh, Trumpet. En op 29 vinden we Calvin Harris samen met Rihanna. This is what you came for. Op 28 vinden we Selena Gomez met Kill with Kindness. En op 27 is Alicia Cara met Scars to Your Beautiful nieuw binnengekomen. Op 26 staat uh, eh, Naked met Sexual.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 nummer 21 van eh, deze week. Baby Rexha met I Got You. En daarvoor hoorde je de Trainsmokers met uh, All We Know. En dat was de nummer 22 eh, samen met Phoebe Ryan. Hey, Major Lazer samen met Justin Bieber slaan we even over. De nummer 19 slaan we ook over. de Skygo samen met Julia Michaels met Carry Me. Wij gaan snel door met de nummer 18. Dat is steeds ook het laatste nummer van dit uur. En de nummer 18 is in handen van eh, Passenger met eh, Anywhere. Straks na het nieuws eh, zijn we weer terug met de tweede helft van de lijst. zullen we beginnen met de nummer 16. Maar luisteren we nu naar de nummer 18. Dit is Passenger met Anywhere. Get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains go climbing on trees.